Goedenavond, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. De Rotterdamse burgemeester pleit voor landelijke, strengere coronamaatregelen. En niet per regio, zoals nu gebeurt. Er zijn nu namelijk zoveel gebieden waar het aantal besmettingen snel toeneemt, zegt burgemeester Abu Taleb. Ja, dan is de vraag, wat blijft daar nog over eh, voor, eh, voor regionale benadering? Dat moeten we nog met elkaar bespreken met, met de minister de komende periode. Of het zinvol is door te gaan met regionale maatregelen. Of dat je eigenlijk over misschien een week of zo doorstapt naar nationale maatregelen. Maar in het noorden zien ze dat heel anders, zegt verslaggever Joris van Poppel. Daar zeggen ze, dit systeem met regionale maatregelen... dat bestaat net een paar weken. Eh, laten we dat vooral intact houden. Want waarom zou je in Friesland veel strengere eh, landelijke maatregelen moeten gaan volgen... terwijl het aantal besmettingen daar niet oploopt... maar vooral in Rotterdam oploopt bijvoorbeeld. Minister van Nieuwenhuizen vindt het niet oké dat luchtvaartmaatschappij Ryanair vliegtickets naar gebieden met code oranje aanbiedt voor 5 euro. Maar ze kan zulke stuntprijzen niet verbieden, zei ze in de Tweede Kamer. Ook een algemeen verbod op vakantievluchten naar oranje gebieden is volgens haar niet mogelijk. Een paar partijen hadden daarom gevraagd. Een invloedrijk figuur uit de katholieke kerk heeft ontslag genomen. Het is een kardinaal die ging over de zalig- en verklaringen. Hij zou betrokken zijn geweest bij een schimmige vastgoedinvestering in Londen... die het Vaticaan miljoenen heeft gekost. Mogelijk was er ook sprake van fraude en afpersing. Gedoe over Willem II. Een grote groep supporters van de Tilburgse club heeft lak aan de coronaregels. Ze vierden vanavond een feestje op een plein zonder afstand te houden. Een kleine groep supporters heeft het aan de stok gekregen met de ME. Ze gooiden met vuurwerk en blikjes bier. Er is ook een vechtpartij uitgebroken. Het weer nog. Vannacht trekt de regen via het noorden weg. Morgen vooral in het westen en zuiden regen. Het gaat ook harder waaien. Op andere plekken is het droger en breekt soms de zon door.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 never missed a lick, professing his never-ending love. Oh, but I never will forget when she stood up and said, So I guess you think we're just gonna kiss and make up, don't you? That's what she said. Why don't you kiss? Je luistert nog steeds naar de National Radio Show. We hebben nog goed een uur te gaan voor je met lekkere country muziek. Americana, eh, bluegrass en natuurlijk ook folk. We hebben nog twee nummers van Spotlight album. De digitale brievenbus, daar is het nu weer tijd voor geworden. En daarvoor gaan we naar Noorwegen. We gaan daarvoor naar Fauske in Noorwegen. Dat is het noordste puntje van Noorwegen. En dat doen wij met de nieuwste single van Anders Broddersen. Dit is Climbing the Wall. zingen van Anders Brodersen en Climbing the Wall. En dat was natuurlijk via de digitale brievenbus via info bij ons binnengekomen. We gaan nu weer even een stukje terug in de tijd, 1967. En dat doen we met muziek van Lynn Anderson en Promises, Promises. En daarna gaan we naar de spiegelplaat. You promised you would be true to me never Dus die je doet. Hè. Lin en Promises, Promises uit 1967. De Spiegelplaat, is het nu tijd voor geworden. Het origineel is uit 2002. Toen werd het door Randy Travis op de plaat gezet. Het zou zijn 16e nummer 1 hit worden. En in 2003 werd dit nummer Song of the Year uitgeroepen door de CMA. En mocht Randy een award in ontvangst nemen. Een jaar later kreeg hij een Dove Award van de Gospel Music Association voor Country Song of the Year. In 2003 in 2018 zette de zangeres Tyler Lee het nummer op haar album Back Porch Country. Je gaat twee keer luisteren naar Three Wooden Crosses. Dit is de Nashville Spiegelplaat. A farmer and a teacher, a hooker and a preacher. Riding on a midnight bus, bound for Mexico. One was headed for vacation, one for higher education. and two of them were searching for lost souls. That driver never ever saw the stop sign. And 18 wheelers can't stop on a dime. There are free wooden crosses on the right side of the highway. Why there's not four of them, heaven knows it's not what you take when you leave this world behind you. It's what you leave behind you when you go. That farmer left to harvest a home and 80 acres. The faith and love for growing things in his young son's heart. And that teacher left her wisdom in the minds of lots of children best to give them all a better start. And that preacher whispered, Can't you see the promised land? As he lay his bloodstained Bible in that hooker's hand. There are three wooden crosses guess it's not what you take when you leave this world behind you. It's what you leave behind you when you go. That's the story that our preacher told last Sunday as he held that bloodstained Bible up for all of us to see. He said, Bless the farmer and the teacher this Bible to my mama who read it to me. There are three wooden crosses on the right side of the highway. Why there's not four of them, now I guess we know. It's not what you take when you leave this world behind you leave behind you when you go. There are three wooden crosses on the right side of the highway. Dit is de Nashville Spiegelplaat. every night. Honey, cause your choices Jackie Bueller en de Fairfield 4. En Tell the Truth, Shame the Devil. Wat een heerlijk bluegrass nummer. Ehm, we gaan verder met de nieuwste single van Lane Hardy. Wie kent hem niet? Ja, hij heeft natuurlijk American Idol gewonnen. Eh, volgens mij twee jaar geleden, als ik me niet vergis. En dit liedje gaat over alles wat leuk is aan kleine stadjes en de mensen die daar wonen. Tiny Town. People wave when you roll by. Ain't worried about what they drive. just happy they ain't walking. Don't eat out cause they all cook, live by the good book. A little twang when they're talking. Yeah, that's living, living in a tiny town. Nine to five and Friday liquor stores, letters burning out. What I wouldn't give right about now to be back in my tiny town. Sunday morning church is packed when the teachers buy beer, they park round the back. So the kids don't know they're drinking. Football ain't no joke fishing pole. Keep busy on the weekends. Yeah, days roll on Home to my tiny town. De nieuwste single van Lane Hardy en die heet Tiny Town. En dan gaan we nu naar country uit Nederland. De Common en Calm After the Storm. nummer Calm After the Storm van de Common Linnets Country uit Nederland. En dan gaan we nu verder met Bobby Bear, 1973 alweer. En hij zingt... Won't you ride me down easy, Lord, ride me on down. Leeward in the dust where I lay. Say I'm easy come, easy go. 60 Charlie Rich en Who Will the Next Fool Be. Heeft natuurlijk hele mooie hits gescoord met eh, Behind Closed Doors en eh, The Most Beautiful Girl in the World bijvoorbeeld. Maar er zijn nog veel meer mooiere nummers, zoals deze dus. Who Will the Next Fool Be? We gaan weer country uit Nederland voor jullie draaien. De debuutsingle van Elizabeth Hope. Dit is Forever Mine. and empty bottles. I've turned my back onze maandartiesten, de Bellamy Brothers. In 1991 stapte de duo over naar Atlantic Records waar ze één album opnamen. Daarna richtten zij hun eigen platenlabel op, de Bellamy Brothers Records. Waardoor zij een van de eerste country-artiesten waren die een eigen platenlabel oprichtten. En nog steeds muziek uitbrengen onder hun eigen label. In 1999 namen zij het volgende duet op. Samen met Buck Owens, Don't Put Me In, The X-Files. Dit is de Nashville Maandartiest. Well, I warning. She said, Be a good old boy and explain. And en Don't Put Me in the X-Files. We gaan nu weer wat volk voor jullie draaien. Alhoewel, het is volk, Americana, eh, hoe dan ook. Je mag er zelf natuurlijk je oordeel over geven. Het is een nummer van Noah Guthrie. Twee jaar geleden deed hij nog mee aan America's Got Talent... en sindsdien heeft hij zijn debuutalbum Among the Wildest Things uitgebracht. Dit is That's All. De laatste nummers van het Spotlight-album staan voor jullie klaar. Het album Simpatico, wat in 1994 werd uitgebracht... door het gelegenheidsduo Susie Bogus en Chet Atkins. Je gaat nog luisteren naar One More for the Road... een nummer geschreven door Susie, Chet en Doug Crider... en een cover van een Johnny Cash nummer. I Still Miss Someone. Eerst dus One More for the Road en daarna I Still Miss Someone. Dit is het Nashville Spotlight-album. cars in cases. Put those cases on van het Spotlight album. En volgende week hebben we er uiteraard weer een hele nieuwe voor je. Ehm, het zit er alweer op. De show is alweer klaar.